En dan hebben we ook de langste dag van het jaar. Alhoewel, de dag duurt gewoon 24 uur, maar we hebben die dag het langste daglicht van het jaar. Maar daar moeten we nog even een weekje op wachten. Dus gaan we maar beginnen met de nieuwe donderslag. En die komt altijd, eh, zoals u weet, vanuit Studio 11. Vandaag heb ik voor jullie weer eh, fijne muziek van Tetel Bier. En de muziekagenda hoor je straks in de tweede uur. En de donderdisc is vandaag van Glennis Grace. En die heb je net in het openingsuur kunnen horen. En die hoor je straks ook weer in de tweede uur van Donderslag. Natuurlijk eh, heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob aan de telefoon. En dan gaat hij wat hints en tips uitventen voor de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan eh, straks om half bier. En eh, tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat zijn uh, platenkeuze zal zijn. En vandaag is er ook weer tijd gereserveerd voor onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. Hoe kan het ook anders? En hij is er met een nieuwe blablablog om half drie. En ook deze week gaat er weer een hardnekkig gerucht op het internet rond. Theo schijnt met een hockeystick achter de Albert Heijn meisjes aan te gaan. En Jumbo meisjes doen er niks. Het is een gerucht, hè? Eh, hoe het precies allemaal in elkaar steekt, dat eh, hoop ik dat je er straks hoort om half drie. Want dan is Theo er en dan gaat hij het allemaal vertellen. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd e En op Facebook ben ik te vinden onder de naam rvd 51 En op Twitter ook met dezelfde naam rvd 501 zo, en dan eh, is het nu tijd voor de eerste plaat, hè? In donderslag gaan we de eerste plaat doen. Let even op, deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc. How Soon Is Now van Kes Haley van zijn nieuwe cd La Sida uit 2013. sun and the air of a shiny that is criminally vulgar. I'm the sun and the air. I'm nothing in particular. You shut your mouth. How could you say I go about things the wrong way? I need to be loved, just like everybody else does. Oh, yeah. Molly Vogel. I'm the sound in the air of nothing in particular. You shut your mouth. How can you say I about things the wrong way? I am human and I need to be loved just like everybody else does just like everybody else does. als je de donderdisc vorige week gemist hebt, dan heb je hem als nu nog, als nu nog gehoord.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 En dan gaat hij weer wat vertellen over zijn platenkeuze die straks om half bier langskomt. En dan geeft wat tips, zodat jullie kunnen googlen en weer kunnen raden wat de platenkeuze zal zijn. Goedemiddag. Ja, ik schrok helemaal joh. Waarvan? Ik had het verkeerde scherm voor. Verkeerde scherm? Ja, ik moet een, het goede scherm op mijn pc hebben. Eh, oh, het platenkeuzescherm moet je hebben. Goede teksten hebben. Ja. Ik, kijk niet over je schouder mee hoor, want dan eh, weet ik meteen de platenkeuze. Ja. Nou, ja, brand los, want eh, we zitten hier eh, te popelen om een paar hints en tips te horen. Ik doe het een beetje cryptisch vandaag. Oh, leuk. Wit. Ja. Wit, hè, dus als in wit. Ja, ik schrijf mee. En ehm, we zijn met niets begonnen. Of we zijn niet begonnen. Wit en we zijn niet begonnen? We zijn niets gestart. Ik weet het niet meer. Ik, um, maar het is in ieder geval is het een ode aan... Eh, ode? Ja, ik schrijf Rogier mee. van Diesveld. Een ode aan Rogier van Diesveld? Ja. Sinds wanneer moet ik een ode... <laughs> Of zit je me nou een beetje de maling te nemen? Hij is, hij is nogal cryptisch, dus het geeft niet. Dus niemand gaat dit raden. <clears throat> Wat hoor ik dan nou allemaal? Komt de koffiewagen langs? Ja, die is al geweest. Ik, eh, ik heb een, een, een blackie met, ik hoor allemaal, ik hoor allemaal flessen rammelen. Of kopjes. is het roeren. Oh, je was aan het roeren? Oké. Mengen der sappen. Ja, ik heb net een kopje koffie gehad. Maar eh, misschien dat ik straks eh, een eh, grote beker thee krijg. Want ja, per slotverrekening zijn we natuurlijk van thee tot bier. Krijg. Dus, wat dat er gaat. Dus nog even resumerend. Wit, gestart of weet ik van wat. Ja. En Oda Rogier van Diesveld? Ja. Nou. En ehm, gaat het om een eh, zanger, zangeres? Ja, het gaat om een duo. Om een duo. Oh, staat er al dichtbij dan. En eh, is het uh, Spaanstalig? Of, Engels. Engels. Oké. Er komt ook een accordeon bij te pas. Accordeonnetje? Nou, ehm, de, een, de helft is accordeonisten. Oh nee, sorry. Ik... <laughs> Helemaal niet. Ik lees het verkeerd. <laughs> ja, je moet daar niet alles eh, weg. ik had niet alleen, ik had ook de verkeerde bril op. Eh, nee, nee, sorry. zeg je met een wc-bril op je hoofd? G gitarist. Oh, gitarist. Te. Te. Zangerin, gitariste. Oh. de helft van het duo. Nou, nou zeg je zangerin en dan begin ik ineens weer te denken van, eh, is ze Duits? Nee. Nee, omdat in Duits heb, je, heb je het natuurlijk over zangerin. Ja. Ja. Nou, hey, moet je luisteren, we gaan er allemaal even over nadenken. Ik ga dan nu een plaatje draaien. Doe dat maar. En eh, misschien heb jij de nieuwste van John Fogerty nog niet gehoord. Nee. Maar die heb ik hier liggen. En, ja, hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en er staan twee uh, gloednieuwe nummers op. De rest zijn allemaal oude nummers die hij dus opnieuw heeft ingezongen met eh, allerlei verschillende zangers en zangeressen. En allemaal duetten. En ehm, een van die nummers die hij nieuw geschreven heeft en nieuw op de plaat heeft gezet... is het nummer Mystic Highway. Ik zie je straks. Het is een eh, nieuwe bluesband erbij gekomen in de blues scene. En het is een band rond Erwin Java die bij QB speelde. De band heet King of the World en dit is van hun laatste cd She's a She my mind She's a burglar of the World. Onthoud die naam. We gaan naar de uh, eh, 1980, naar Oost-Groningen. En daar komen de nieuwe Ventures vandaan. En zij bestaan nog steeds en spelen ook nog steeds. De bezetting is iets anders, maar de frontman is nog steeds hetzelfde. Eh, dit nummer heet You Can't Do That. En dat kennen jullie, kennen jullie allemaal van de Beatles. En dat is dan weer een nummer uit de jaren 60. maar We gaan naar Eddie Cochran met zijn Summertime Blues. Motown blues.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 Dit gaat over een locomotief en die heet Midnight Flyer. 501. Blablablog. van Theo Verriet. Blablablog.nl, 13 juni 2013. Albert Heijn meisjes. Mijn Albert Heijn meisjes dragen een jurkje. Als iets ze tegen zit, is dat heel erg super En als ze iets leuk vinden, is dat chill. Ze zijn allemaal begin 20 en hebben blond haar tot over hun schouders dat ze dragen in een paardenstaart. Om hun nek hangt een tas met een hockeystick en onder een kekjasje zie ik een sportieve broek met gouden merknaam en een paar lekkere sneakers. Ze snuffelen tussen de kant-en-klaar maaltijden, pakken de eerste de beste fles wijn die in de aanbieding is en rekenen af bij de kassa waar je alleen kunt pinnen. Ze lijken elkaar allemaal te kennen. Hey, hoi, hi, gaat het de hele tijd. Mijn Albert Heijn meisjes zijn echt uniek. Bij de Jumbo zie ik nooit Albert Heijn meisjes. Bij de Jumbo lopen altijd Jumbo meisjes die zijn een stuk stiller dan die bij de concurrent en vinden van alles en nog wat hooguit alleen maar leuk. Ze dragen een spijkerbroek of iets zwarts en het haar is vaak donker, kort en of paars geverfd. Ze lijken te dromen, houden hun oortjes met muziek in tot ze bij de kassa zijn en staren veel en lang alsof ze niet weten wat ze met hun leven aan moeten. Soms zie je ze ineens wegschieten tot buiten de blik van iemand die ze kennen. Nee, jumbo-meisjes zijn niet van het gezellige. Ze sluiten heel vaag aan bij de langste kassarij en worden er door mensen achter op gewezen als er een extra kassa open gaat. Best wel een groot contrast dus tussen de Albert Heijn en de Jumbo-meisjes. Waar ik ga shoppen hangt dan ook meer van mijn humeur af dan van de volle met aanbiedingen. De zon breekt door, het weekend staat voor de deur, het leven lacht me toe. Vandaag maar eens naar de Albert Heijn. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de blabla blog van Theo Verriet. En dan nu muziek van Lawrence Jones van zijn album Thunder in the Sky uit 2012. Dit is I Gotta Get Back Up. day by gitarist, eh, zanger met een eigen band. En heb een eh, nieuwe cd uitgebracht. En daar is dit een van de nummers van. Eh, prachtig, mooie muziek. check it. Lawrence Jones is de naam. En dan gaan we naar John Allen. En die komt uit Londen. En dit komt van zijn eerste album. Dat heb ik hier klaarstaan voor jullie. En dat nummer gaat over dat hij een tweedehands jas koopt van waarschijnlijk een dode man. En dat eh, hij zelf dan ook een, een dode man zou kunnen zijn. En het nummer heet Dead Man's Suit van het eerste album van John Lennon. suit. I didn't get no change. I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that it smooth, like it was lined with milk. Now all I've got is this sour taste, like I've lost something. didn't get no change. I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that it was black. I found out it was blue. Now I'm seeing things that only dead men. van John Allen van zijn eerste album uit 2009. En we gaan naar een zomerhitje van nu en dat is van Zas en dat heet Kom Si Kom Sa. On veut faire de moi ce que je suis pas mm, mm. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix me changer du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis à -vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper Au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça comme Si c'est ça, c'est aussi, c'est aussi, c'est comme si, comme ça. Ça se ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. quest ce qui me fait du bien, je suis comme si. ne m'empêcherai pas de suivre mon chemin. quest ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mains? Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. John Lennon. to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Dat waren ze weer, de vet voor de donderslag huisband, de Beatles. Ze speelden vandaag Good Day Sunshine van het album Revolver uit 1967.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 Wonder Woman. En Lief, de groep bestaat al niet meer. En die hebben toen in november dit hitje uitgebracht een aantal jaren geleden. En het is eigenlijk een zomerhit. Maar ja, wie brengt hem nou in november uit? We gaan zo meteen naar de plaats van je hoofd. Eh, die is van Demi. En die is 14 jaar en die heeft een eh, plaat uitgebracht. En die is de jongste artiest die een plaats voor je hoofd heeft hier bij Radio 501. Echt de moeite waard om eh, even te gaan luisteren. Chris Berry heeft ook een nieuwe cd. Nou ja, nieuw. is ook alweer van vorig jaar. Het nummer van die cd heet Crazy Days. Crazy Days over here What I love De Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Born a burning ball. We ain't your baby doll. More like future rock roll. Bring it on, bring it on. Are you with me? Get your skiing in bikini. Smiling ear to ear. Playing soccer, shifting gear. Check it out, check it out, Excellence, Babellini, doesn't matter what we do If only you get a shift like we do With our minds turned around, with our eyes seeing sounds Until we're down, but when we're up We just can't stop, laughing loud, screaming shout Bubble bounce, figure out how to fly sky high Cause we twisted sisters Crazy but committed for life Cause we je hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Twisted Sisters van eh, zangeres Demi.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 Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker.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 De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. weer terug in de tweede uur van deze donderslag. En ik ben natuurlijk bij jullie tot 4 uur. Voor de luisteraars die net inschakelen. We zijn vandaag bezig met donderslag aflevering 165. En ik heb samen met de vaste luister, eh, luisterfans van donderslag er alweer een uurtje op zitten. Maar jullie zijn nog op tijd om de gloednieuwe donderdisc en natuurlijk ook de plaatkeuze van Rob te horen. En eh, straks als laatste in dit uur natuurlijk de muziekagenda. Die is er ook weer. Blijf er lekker bij tot bieruur En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio alleen blijven luisteren. Tot 24 uur vannacht. Even een spoorboekje. Uh, eh, straks hoogtijd met Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. Dan van 6 tot 8 hoor je Buddy met Dreadlock. Van 8 tot 10 eh, hoor je Johnny voor het weekend met eh, Johnny van Horen.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 En die heet Het moet en het zal, eh, oftewel Enough is Enough. De donderdisc die komt er zo aan. En als derde plaat natuurlijk van dit tweede uur. Maar deze week ook weer eerst muziek van de Schotse singer-songwriter Gary Rafferty. En dat nummer heet What's Ever Written in Your Heart. En dat is uitgebracht in 1978. this time I might get through. I heard her speak, but all the words were dead. We talked all night and left it all unsaid. So we agreed to disagree. At least we got our memories. I've got. 501. Daverende donderdag. De donderdisc is eh, vandaag tot middernacht I Can't Stand the Rain van Glennis Grace met Candy Dulfer. De donderdisc. I can't stand the rain. Come on. Against my window. Yeah, yeah. Bringing back sweet memories. Hey, window pane. you remember, yeah, yeah. How sweet it used to be. sweet memories. I can't stand the rain against my window. Yeah. Cause he's not here with me. met Candy Dulfer live op het podium met I Can't Stand The Rain. En dit is Maaike Auboter met Dat Ik Je Mis. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdooft me. Je ademt en leeft me siddert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me als mens en weerhoudt me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je rempen, je tempen, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je. Ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten om niet meer te smachten naar jou. als het nodig is. In gedachten en ik zoek je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. je bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je, omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je, ik aai je, ik streel je, ik knuffel en kroel je. Je rijdt me, begrijpt me, verward en misleidt me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn verleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me. het zo beter is. Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Ik kus je, ik zus je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je. Maaike Auwboter. En die doet mee aan de beste singer-songwriter van Nederland. En dat is een programma van Gil Belen. We gaan terug naar de jaren 60. Daar treffen we de Hollies aan. En die hebben het over stop, stop, stop. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells a beat go ting a ling a going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. to think. And we struggle, knocking over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her happens every week? Heavy hand upon my collar throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe.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 Now Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again, Claudine. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. She only does it at weekends, Claudine. Now old spider knows the sure he ain't talk about it anymore. Is it Claudine? There was blood in the shadow and blood in the snow. She washed the hands of the whole damn show. Claudine. She shot him once right through the head. She shot him twice right through en Claudine die zit weer in de gevangenis. She's back in jail again. We gaan eh, nog een keertje naar de singer-songwriters van Nederland. Van Giro Belen. Dit nummer is eh, Close to You. En het is van Michael Prins of Michael Prins. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Didn't change my name for good luck. It just happened to be mine. Didn't ask for any reason. Or any of your time. I don't need your advertising. I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection. I don't fit into your life, but to you, my darling. For you, I would truly sing. For you, my crazy babe, I would do just anything. The other night you made me dance, but now I act insane. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny, cause I'm nowhere near like you. You made of me a villain, oh, but maybe that's more true. And I'm searching for my pride again as I'm hunting for your eyes again. But you're nowhere to be found tonight. Still, I wait in every morning light. So until that day is mine. So is it me, the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? yet they guide you through the night. Is your vision to be safe and told that everything's alright? And the whole goddamn world knows about the danger of this tide. Well, then I will come back for you. Yes, I will come back to you. walk away. Knowing you would walk away. So until that day is mine, then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me. When you pass me in the aisle, I still hold a thousand doors for you just to talk to you so I could get close to you. And why won't oh, you see me through? Knowing I would never leave. knowing I never leave. So until that day is mine, darling, I would wait for you. I would wait for you. I would wait for you. And why won't you see me through? I would wait for you, darling, I would wait for you, my love. The darling, I would wait for you. De platenkeuze van Robrika. Het is inmiddels eh, half bier geworden en dan uh, heb ik Rob natuurlijk aan de lijn. We hebben zitten googelen en zitten, nou ik niet, maar eh, de luisteraars, we zitten googelen en zoeken wat de platenkeuze zou kunnen zijn. Nou, de tips eh, die waren iets van eh, wit en ik weet niet of ze gestart zijn of niet. En uh, oh, daar nog hier van Nou, het zijn mij allemaal niks. Misschien jullie wel. <laughs> Rob, <laughs> vertel, wat konden we doen met die, met die tips? Nou, Katie White heet ze. Katie White, vandaar wit. Ja? ja, dat is de helft. En de LP heet We Started Nothing. De LP heet We Starting... Started Nothing. Ja. Dus dat was weer een tip. Ja. En het nummer heet Great DJ. Oh, en dat is die ode? Ja, dat is die ode. Ja. Nou, wat wil je nog meer weten? Ja, weet ik veel. Waar komen ze vandaan? En, eh, ja, ik heb er trouwens nooit meer wat van gehoord hoor. Nou, nee, maar nee, ik bedoel Engeland, eh, waar? Londen? Eh? We hebben een flauw idee. dat weet ik niet. Aan de andere kant van het water. Andere kant van de plas. Uit welk jaar komt dit? uit 2008. Oh, dat is nog niet zo oud eigenlijk. Nou, het was op 16 mei, dus nou, dat is toch alweer... weer vijf eh, jaar. toch een, eh, vijf jaar in een maand. Ja, dat is toch nog niet zo oud? Nee. Nee, dat lijkt mij niet. Het is al van na de eeuwwisseling, ja. Waar zou ik deze band of deze eh, mensen van moeten kennen? En, nou, omdat je weet hoe ze heten. Ja? weet je dat niet? Katie White zegt me niks, joh. Nee, dat is de zangerin, maar ze zo heten ze niet. Oh, hoe heet de band dan? Want dat heb je nog niet genoemd. Nee, maar dat weet je toch wel dan? Nee. Oh, Ting things. Oh, oh, de Ting Things. Ja, ja, ja. Nou, die, ja, die ken ik wel, ja. Ja, Katie White zijn we niet zo erg veel, maar eh, oh. de Think Things, ja, daar heb ik ook wel eh, muziek van in de database staan, hoor. Nou, mooi. Ja. Nou, volgens mij, ik heb mijn 1 LP kunnen vinden, dus dan heb je hem. Nee, ik heb een paar losse nummers, dus eh, ik heb niet oh. het hele album. Oh. ze hebben dus... Ja, hebt je tot, dat weet je dan toch wel. Hè? Dat is een ode aan jou. Ja, maar ik, eh, ik heb nog niet in de database gekeken of ik hem heb. Heb je niet al je ouders eruit gehaald meteen? <laughs> Nee, nee, nee, nee. Hey, maar eh, de Thing Things, die hebben op, eh, hoe heet het, gestaan op uh, Lowlands en zo, hè? Oh ja? Ehm, nou, ga me aankondigen. Wie? Nou, die plaat die je uit hebt gekozen, jouw platenkeuze. luisteraars, we gaan luisteren naar een muziekje uit 2008. En van de LP We Started Nothing. En eh, de Ting Tings die gaan speciaal eh, zingen voor Rogier van Diesveld, de great DJ. Oké, bedankt. Ik zie je volgende week weer. Dag. De platenkeuze van Rob Ricard. Eh, de plaatkeuze van Rob Licaar. Met een geweldig mooie tekst zeg. Ja, de Think Things. En ze hebben ooit op het eh, eh, Lowlands Festival gestaan. Ik zit even te denken wanneer. Maar dat is alweer een aantal jaren geleden. Ehm, even kijken. Sixth Avenue Heartache heet het nummer. Het is van de Wallflowers. En de Wallflowers is de band van Jacob Dylan. En dat is de zoon van Bob Dylan. En als je goed luistert hoor je dat ook aan het stemgeluid. Want Jacob Dylan die zingt is uh, eh, 6th Avenue Art Ache van The Wallflowers. Nu een uh, mooi nummer van Tracy Chapman. En het heet For My Lover. Two weeks in a Virginia jail For my lover, for my lover $20,000 bill For my lover, for my lover And everybody thinks. don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover me up and I tell him lies. For my lover, for my lover, everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. things we won't do for love. I climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. follow my heart. Leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart. Leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I make? Two weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover twenty thousand dollar bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Tracy Chapman, For Your Lover. En iedereen denkt al een vrijdag. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. once I want nothing else that me. More than working for the rich man. Hey, I'll change that is het 13 juni en ik heb natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu aan de agenda beginnen. Dirk-Jan Vennik speelt in de Richel op het Oerol Festival op de Schelling. En dat doet hij op vrijdag 14 juni en op zaterdag 15 juni. Op 18 juni spelen de Black Crows in eh, Paradiso Amsterdam. Dit concert is uitverkocht, maar op 1 juli geven zij een extra concert in Paradiso Amsterdam. Wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat snel. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni en de aanvang is 8 uur. In Paradiso Amsterdam speelt op 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half 8. Meer informatie op www.paradiso.nl. Beth Hart en Joe Bonamassa live in concert op 29 en 30 juni 2013 in Theater Carré in Amsterdam. Info en tickets via website www.carré.nl. Na 12 jaar stilte is de Zuid-Afrikaanse New Wave band Tom Tom Club weer op tour om iets verlaat het 30-jarig bestaan te vieren. Met een nieuw album op zak dan wel. Ze staan op het podium van de Melkweg op woensdag 3 juli. De zaal open om half acht en de aanvang is 8 uur. Op vrijdag 12 juli treedt Steve Wilson op in de Dommelzaal van cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Hij is vooral bekend als zanger en gitarist van de Britse progressieve rockband Porcupine Tree. 12 juli dus en de aanvang is half negen. Ook op 12 juli treedt eh, Ricky Lee Jones op in Paradiso Amsterdam. Dit is een concert met zitplaatsen en de kaartverkoop is op 13 april begonnen. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. En Tony Joe White speelt op 20 september 2013 in Paradiso Amsterdam. En op 21 september staat hij op het podium van Blues Open in Geldrop. Op 17 november komt Nick Cave de Bad Seats naar de Heineken Music Hall. Kaartverkoop is vrijdag 15 februari begonnen. Walter Trout heeft een nieuw album opgenomen en die is verschenen op 10 juni en is getiteld Luther's Blues, waarop Walter de legendarische bluesman Luther Allison eert. Op 19 november speelt Walter Trout in Tivoli, Utrecht en zal eh, muziek van Allison laten horen. De zaal open om half acht en aanvang is half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 13 juni 2013. En als je agendetips hebt voor de periode na 20 juni, stuur die informatie dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En is nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Ricky Lee Jones staat op 12 juli op het podium van Paradiso. En als laatste plaat van donderslag draait naar Chucky's in Love uit 1979. bloodstock. Is it here? No, it don't come here no more. But I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the penitentiary. donderslag op donderdag. Hey, hemel! hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Bijna tijd, bijna 4 uur hier in Studio 11. En als die klok straks weer staat te schuimen, ja, dan is aflevering 165 van Donderslag ook weer voorbij. Maar er gebeurt gelukkig op deze daverende donderdag nog veel meer op Radio 501. We schakelen namelijk zo over naar de studio De Bierkaai. En daar gaat Radio 501 daverende donderdag gewoon verder met de programma's op jouw Radio 501. En dat zoals altijd tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen, dan stuur je de gewoon een e-mail naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd.wordpress.com. E Alle informatie over Radio 5 Lijn kun je ook deze hele week weer vinden op www.radio5lijn.nl en op Facebook. Je vindt Radio 5lijn op Facebook gewoon met de naam Radio 501 en dat Radio 501 aan elkaar. En ik ben eh, ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 13 juni 2013. En ook Rob en Theo Verriet bedankt en de luisteraars thuis op het werk en onderweg. Natuurlijk ook vandaag weer allemaal hartelijk bedankt voor het eh, luisteren naar donderslag. We schakelen na de piepers over naar mijn collega Gijs Hoogland. En er staat weer ongeduldig achter de microfoon te springen. Maar dat is logisch, want het is weer hoog tijd voor Hoogland. Maar er is nog een Klaasje. Klaas was verlaten door een vrouw met tieten. Wij zoeken was onbegonnen werk. We staken hun huizen in brand. Meer kon je niet doen. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag weer van 12 tot 2.